Vijf uur. Kees Groot met het NOS-journaal. In Amerika wordt de toespraak van Hillary Clinton verwacht... waarin ze voor het eerst reageert op haar verkiezingsnederlaag. Vannacht feliciteerde ze Donald Trump telefonisch met zijn overwinning. Later vanmiddag wordt ook een verklaring van zittend president Obama verwacht. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken komen waarschijnlijk zondag bijeen... om de verkiezingswinst van Trump te bespreken. Het Nederlandse ministerie van Defensie wil niet reageren op het bericht dat een Nederlandse onderzeeër in de Middellandse Zee is verjaagd door Russische oorlogsschepen. Dat meldt het Russische ministerie van Defensie. De Nederlandse onderzeeër zou te dicht bij Russische marineschepen zijn gekomen. Die zijn daar vanwege de strijd in Syrië. In Griekenland zijn alle voetbalcompetities stilgelegd. Dat besluit is genomen na de mogelijke brandstichting in het vakantiehuis van de baas van de Nationale Scheidsrechterscommissie. Er was op dat moment niemand in de woning en er zijn dan ook geen gewonden gevallen. Wel liep het huis zware brandschade op. De Griekse voetbalcompetities worden pas hervat als het onderzoek naar de brand is afgerond. Bij de landelijke intocht van Sinterklaas komende zaterdag in Maasluis worden honderden agenten ingezet. Die inzet is vergelijkbaar met die bij een risicowedstrijd als Feyenoord-Ajax. De agenten moeten voorkomen dat voor- en tegenstanders van Zwarte Piet elkaar in de haren vliegen. De extreemrechtse Nederlandse Volksunie heeft al een demonstratie aangekondigd. Bij het tramongeluk in de buurt van Londen vanochtend zijn vijf doden gevallen. Meer dan vijftig inzittenden raakten gewond. Door nog onbekende oorzaak is de tram ontspoord en op zijn zijkant terechtgekomen. De bestuurder is gearresteerd. Er zitten nog altijd twee mensen vast in de tram. Het weer in het midden en zuiden van het land nog druilerig met motregen. Alleen in het noorden is het vrijwel overal droog. Het is een graad of vier. Morgen is het ook vaak bewolkt en gaat het later op de dag opnieuw licht regenen bij maximaal 8 graden. Dit was het en... ZFM, verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is een hele drukke avondspits in de Randstad vanwege de regen. Dit zijn de files met de meeste vertraging. De A2 Utrecht en Bos tussen de afrit Everdingen en Waardenburg, 13 kilometer. De A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Delft en Dorp 16. En richting Den Haag tussen Schiphol en nieuw 7. In beide gevallen is de vertragingstijd een half uur. Verderop naar Rotterdam bij Delft, 4 kilometer. De A9 Amstelveen-Alkmaar tussen knooppunt Batuverdorp en knooppunt Velsen, 15. De A10, de ring van Amsterdam tussen Geuzenveld en Amsterdam over Amstel, 9 kilometer, richting de A1. En richting het Koenplein tussen Zeeburg en Tuindorp Oostzaan 8. De A15 Rotterdam-Gorkum, drie kwartier in de file tussen knooppunt Ridderkerk en Sliedrecht-West.